Martijn, jij bent een lelijk jonkie met je dikke vette klep. <laughs> Martijn, jij bent een lelijk jonk. Met je dikke lelijk jonk. Hypermopesitas. Eendel met op does. necesitas <laughs> does.